De omgeving waar een kerstmarkt werd gehouden werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat onschadelijk gemaakt. De eigenaar van het Waterpijpcafé zegt dat hij het explosief zelf heeft gevonden. Zijn zaak is pas een jaar open en tot nu toe waren er volgens hem geen problemen. Bij de brand gisteren in een Britse dierentuin zijn alleen insecten, kikkers, vissen en kleine vogels omgekomen. De grotere dieren konden allemaal worden gered, zegt de directie van de Chester Zoo. Het gaat onder meer om bijzondere apen en neushoornvogels. De brand woedde gisteren in een tropisch binnenverblijf. De Chester Zoo, niet ver van Liverpool, is een van de grootste dierentuinen van het Verenigd Koninkrijk. Het park ging vandaag gewoon weer open. Het Rijksmuseum is dit jaar het best bezochte Nederlandse museum... blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Het bezoekersaantal komt uit op 2,3 miljoen. En dat is iets meer dan het Van Gogh Museum, de nummer 1 van vorig jaar. Die twee wisselen elkaar wel vaker af als best bezochte museum. Op ruime afstand volgt het Anne Frankhuis met 1,2 miljoen bezoekers. Ook de nummers 4 en 5 staan in Amsterdam, het Stedelijk Museum en het Wetenschapsmuseum Nemo. Feyenoord heeft in de Kuip een pijnlijke nederlaag geleden tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers verloren met 2-0. Lars Hutte opende voor Fortuna de score... en in blessuretijd maakte Ahmed El Masaoudi met een afstandsschot de tweede treffer. Door de nederlaag staat Feyenoord nu 10 punten achter op PSV en 8 op Ajax. De Amsterdammers wonnen vanmiddag thuis met 8-0 van de Graafschap. FC Emmen won uit met 2-1 van FC Groningen. En FC Utrecht was ook uit met 3-2 te sterk voor Heerenveen. Het weer, plaatselijk dichte mist. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Vannacht gaat het in Zeeland regenen. Morgen eerst grijs, met nu en dan regen. Later wordt het droog en vooral in het zuidwesten... kan smiddags de zon doorbreken. En het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1311 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Eh, ja, niet vier, maar zes nieuwe werkjes eh, in deze aflevering, want het... Eh, ik, ik, kan het niet meer aan en we gaan het... nou ja, kan het wel aan natuurlijk, want ik hoef het alleen maar te draaien. Maar het werk, de nieuwe albums stromen nog steeds binnen. En ja, eh, we gaan binnenkort misschien wel een, eh, een halve uitzending van twee uur aan nieuwe werkjes eh, buursteden natuurlijk keurig verdeeld over de twee uur. Laten we eerst eens kijken naar het eerste werkje van vandaag. Sabine van Baren. Dat klinkt heel Nederlands en dat is het ook. Eh, waar het niet dat Sabine in Duitsland woont en werkt al vele jaren. En daar is zij New Age muziekartieste en dan op zijn Duits natuurlijk. Amenta Chant, dat is haar nieuwe album. En uh, nou, zitten van alles, uh, eh, 14 werkjes. We gaan eerst eh, naar een stukje piano van haar luisteren. Heel kort nummer, 2 minuten en 1 seconde. Daarna een kerstmuziek natuurlijk. Eh, we zijn op weg naar de kerst. Eh, maar dat op zijn Frans. Ik weet niet hoe we het allemaal uit moeten spreken. Dus adviseer ik je even om naar de website te gaan van pixelradio.info. Daar vind je de playlist en dan heb je gelijk, eh, weet je precies wie ik bedoel.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 I feel your warmth. It gets under my skin. I love the sound of silence. I never hear the sun. I slowly drift away to the dreamland in my head. The sun is on my side. Her warmth shows me the way don't know when I'll be back.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 Please visit my website at www.lila-music.com. dance records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com. is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. en stuur je allemaal fijne dagen.